Vijf uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal bedden op de Nederlandse intensive care-afdelingen moet structureel omhoog, zegt het hoofd van de IC-afdeling van het Amphia ziekenhuis in Breda, Marijn Kant, tegen de NOS. Daarvoor is volgens hem een serieuze investering nodig en moet zo snel mogelijk meer personeel worden opgeleid. Hoewel het aantal coronapatiënten op de IC's afneemt, zullen er de komende jaren nog altijd mensen met corona moeten worden behandeld. Volgens Kans zijn die met de huidige capaciteit niet op te vangen. De internationale wielerunie UCI heeft, nu het wielerseizoen als gevolg van de coronacrisis stil ligt, een wielerkalender opgesteld voor de rest van het jaar. De Amstel Gold Race staat voor 10 oktober genoteerd. Opvallend is verder dat de Giro en de Vuelta overlappen eind oktober. Het is nog onduidelijk of Frankrijk deze zomer weer toegankelijk is voor buitenlandse toeristen. Dat hangt af van de ontwikkeling van de coronapandemie de komende weken, zegt de Franse staatssecretaris van Toerisme tegen de NOS. Eind deze maand moet worden besloten of bijvoorbeeld restaurants en campings weer gaan. De EU-landen overleggen nog over het gezamenlijk heropenen van de grenzen. In Frankrijk was onrust ontstaan omdat ministers suggereerden dat toeristen deze zomer niet welkom zijn en stranden dicht zouden blijven. In Den Haag zijn tientallen mensen gearresteerd die illegaal demonstreerden tegen de coronamaatregelen. De demonstratie was verboden omdat die niet was aangemeld, maar mocht van burgemeester Remkes toch doorgaan als de betogers anderhalve meter afstand zouden houden. Omdat ze dat niet zouden hebben gedaan is besloten de betoging te stoppen. Het weer vrij zonnig, maar ook wat stapelwolken. Het is 13 tot 17 graden. Komende nacht is het koud met minima tussen 0 en 5 graden. Morgen weer veel zon bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.